Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot.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 501. Je luistert naar het openingsuur van de Radio 501 Daveronde Donderdag. De Daveronde Donderdag is iedere week te beluisteren van 1 uur s middags tot middernacht op Radio 501. Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Rogier van Diesveld met zijn programma Donderslag van 4 tot 6 hoor je het middagprogramma Afternoons. Van 6 tot 8 is Rasta Barry weer te horen met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greeuw. Van 10 tot middernacht is GW Stijl in studio het koepoortje met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daarvoor onder Donderdag. Dit is Radio 501. Radio 501. Daverende donderdag. Tijd voor de bekendmaken van de donderdisk. Tot middernacht is de donderdisk You're a Mean One Mr. Grinch van Dweezel Zeppa. De donderdisk. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. I know the Grinch Christmas cause his heart was two sizes too small. I know the Grinch he stole Christmas cause his You nauseate me, Mr. Grinch, with a nauseous super nos. You're a crooked, jerky jockey, and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of rubbish imaginable. Mangled up, entangled up, now. You're a foul one, Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks. Your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote Stink, stank, stomp.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 Here I am stuck in the middle with you. Where you started out with nothing and you proud that you're a self-made man. Mm, yeah, and your friends they all come calling. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. is on the, the suitcase. Check it out, check it out. Yo, here's a story that must be told about something that had happened about a year ago. We were in a competition, we were gonna perform, but some really strange shit happened the night before. Everything was alright on that Friday night. Nino and Eric took some ladies out for a bite, but then they had to leave, and Eric hopped on the bike, but he left Nino there, so Nino had to hike. Nino's walking home and talking on the phone till he sees something on the other side of the road. There's this girl and the cop, she's getting chased. Nina walks up in the police face. He yells, fuck you, bitch. You can go to hell. That was it. The police took Nino to jail. He was on time for performing in the afternoon. He said, damn, I hope Eric will be here soon. So what happened to Eric? Let me get straight to the point. He just slept the whole day after smoking a joint. He said, man, you don't understand. I woke up this morning with a suitcase in my hand. I woke up in the morning with a suitcase in my hand. People I've ignored jamming with my band. And all don't seem to notice or try to understand that I'm the going, going, going with my band. I say. Let's see how my day starts. I wake up early in the morning at about 6 o'clock. Wait, stop. Of course not. Late afternoon when I step out of my room like a surreal cartoon. I feel like tonight I got to make this stage boom. Cause my mind used to be tidy like my wardrobe. Now I got these hormones. It's looking like a war zone. So fuck peace, love, and soul. I'm going on. But from now on, it's sex, drugs, and rock and roll. So get me a beer and a mic and I'll be alright for the rest of the night. I'll hook up with the girl that I like. Cause I'll be holding it down with a spliff in my mouth. To all the fellas up in here here know what I'm talking about. And I'll never be feeling alone, cause all the girls over here know I'll be taking them home. Yeah, you can find me at the top of the pop chart, sipping hard liquor, cause I'm gonna be a rock star. Up in the morning with the suitcase in my hand. People I'm ignoring, cause I'm jamming with my band. And y'all don't seem to notice or try to understand that I'ma keep on going going with my band, I'm going home. Kijk of we wat hulp kunnen krijgen in Horen. Clap your hands, everybody just clap your hands. You can find me at the top of the pie chart, sipping hard liquor, cause I'm gonna be a rock star. You can find me at the top of the pop chart, sipping hard liquor because I'm gonna be a rock star. You can find me at the top of the pop chart, sipping hard liquor because I'm gonna be a rock star. You can find me at the top of the pop chart, sipping hard liquor. Yeah, nigga, I'm gonna be a rock star.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 Van 2 tot 4 schakelen we over naar Studio 11 en hoor jij het programma Donderslag met Rogier van Diesveld. Van 4 tot 6 kun je luisteren naar 2 uur afternoons, poordevol gezellige muziek. Van 6 tot 8 komen de reggae-liefhebbers aan bod en kunnen jullie luisteren naar Rastabari met het programma Dreadlock.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 Tot middernacht, oftewel spookuur. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Radio 501 daarvoor onder donderdag. Dit is Radio 501. Down Under. You're listening to my favourite radio station, Radio 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501.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 My time is coming and I'm on the run. Well, it's alright, they tell you everyone's a savior. 501. Is Radio 501. side. I'm thinking something like Olivia could keep me. van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl different people time. I stay ahead, but always simply Gebruikt u bloedverdunners? Andere medicijnen gaan niet altijd samen met bloedverdunners. Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt en vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Je squashmaatje is er na drie jaar mee opgehouden, maar jij wilt serieus doorgaan met je sport. Twee collega's bieden zich aan om elke week met je te gaan squashen. Hans, 38 jaar, gezellige drinker met indrukwekkende spoiler. Peter, 27 jaar, sportman en geïnfecteerd met het HIV-virus. Maak nu je keuze. Denk ruimer dan in hokjes. www.sieren.nl als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GD Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daar Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501.